Dat meldt de Saoedische nieuwszender Al Arabiya. Het doelwit waren luchtdoelraketten die klaar zouden staan voor transport naar de radicale Libanese moslimbeweging Hezbollah. Vorige week waren er berichten dat Israëlische vliegtuigen een rakettentransport hadden gebombardeerd in de grensstreek tussen Libanon en Syrië. Hezbollah wordt al jaren bewapend en financieel gesteund door het Syrische regime. De Afrikaanse Unie wil dat het proces tegen president Kenyatta van Kenia een jaar wordt uitgesteld. Het internationaal strafhof in Den Haag wil Kenyatta berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Volgens de Afrikaanse Unie is de situatie in Kenia zo gespannen dat een proces tegen de president tot escalatie kan leiden. De spanning in Kenia is opgelopen door de aanslag van vorige maand op een winkelcentrum in Nairobi. Vandaag werd al bekend dat het proces is uitgesteld tot 5 februari, maar de Unie wil dus nog langer uitstel. Amerikaanse schrijver Michael Palmer is overleden. Hij was 71 jaar oud. Palmer schreef medische thrillers en gebruikte daarvoor zijn medische achtergrond. Hij was arts en naast schrijver ook ziekenhuisdirecteur in Massachusetts. Palmer heeft 20 boeken geschreven. Die zijn in meer dan 35 talen vertaald. Het boek Extreme Measures werd in 1996 verfilmd... met onder meer de acteurs Hugh Grant en Gene Hackman. In New York wordt binnenkort een van de beroemdste gitaren van Bob Dylan geveild. De Fender Stratocaster die hij gebruikte op het Newport Folk Festival. Dylan schokte in 1965 zijn publiek door op het festival drie nummers op de elektrische gitaar te spelen. Veilinghuis Christie's denkt dat de gitaar tussen de 300 en 500.000 dollar kan opbrengen. Het weer, regen en motregen die langzaam naar het oosten wegtrekt. Vannacht vanuit de kust nieuwe buien. Het koelt af tot 8 graden. Morgen in het westen, midden en noorden geregeld buien. Elders droog met soms wat zon. Later vanuit het zuiden flink wat regen. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Short. people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Oh, Mr. Webster could never define what's being said between your heart and mind. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. A touch of your hand says you'll catch me. You say it best when you say nothing at all. Van harte welkom luisteraars. Ik ga wel iets tegen u zeggen, want dit is weer een eh, nieuwe aflevering van Tussen App en Vloed live. Tot eh, vannacht 12 uur ben ik bij u met heerlijke rustige muziek, met mooie ballads. Ik heb weer prachtig repertoire voor u uitgezocht. En eh, ja, u kunt via Facebook, als u vriendjes met me wordt... u zoekt naar de naam Charles Duif. En Duif, dat spelt u dan met Dirk Utrecht, Lange Ei met puntjes, dubbel Ferdinand u wordt vriendjes met me en dan kunt u via een berichtje kunt u gewoon eh, muziek aanvragen en eh, wat u mooi vindt. Het volgende nummer gaat over een oude man. En die oude man ligt op sterven en dan komt een, uh, ja, een jonge man bij hem op bezoek... die hij al jaren kent. En hij heeft steeds tegen die jonge man gezegd... ja, ik heb eigenlijk niemand nodig in mijn leven. Maar nu die op sterven ligt, is dat misschien wel anders. Art Garfunkel, Old Man. Everyone has gone. to stay. Can you hear me? Eh, emotioneel nummer van eh, Art Garfunkel, Old Man. Komt van de cd Angel Claire. Vroeger natuurlijk een LP, want eh, in die tijd werd het repertoire van Art Garfunkel al uitgebracht... waar ik het nu over heb. En er staan allemaal hele mooie rustige liedjes op. Waaronder dus de Old Man. En ik heb hem speciaal gedraaid voor Jacqueline uit Haarlem... die mij via Facebook vroeg om zo'n mooi nummer van ja, Art Garfunkel... Leonie Meijer, we kennen haar van The Voice. Het seizoen 2010-2011. Ze won het niet, ze kwam op de vierde plek. Maar sindsdien eh, ja, scoort ze eigenlijk meer als eh, de winnaar van dat seizoen van The Voice. Ik weet niet meer precies wie dat was. Maar in ieder geval Leonie doet het fantastisch. Dit is haar nieuwe single, Scherven van Geluk. nieuw nummer van Leonie Meijer, haar nieuwe single. Eh, ja, luisteraars, dankzij het feit dat we natuurlijk eh, vandaag de dag internet hebben... Eh, kunnen er ook luisteraars overal op de wereld luisteren naar ZFM Zandvoort. En dat gebeurt ook. Ik heb een luisteraar zelf in Spanje op dit moment... En die wil graag een nummer horen van Celine Dion. Iets wat net uit is, Love Me Back to Life, als ik me niet vergis. Nou, Marius van Buringen, daar heb ik het dan over.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 Dat is een beetje ja, de, tekst vrij vertaald, denk ik dan. Hè? Ja, luisteraars, Sunshine on my shoulders. Dat zou lekker zijn. als je nu naar buiten loopt, dan vallen de blaadjes. Het is herfst, het is koud. En een beetje zon op je schouders, dan kan je dan wel gebruiken. John Denver die gaat ons daarbij helpen. Sunshine on my shoulders makes me happy. Sunshine in my eyes can make me cry. the water look so lovely. Sunshine almost always makes me high. If I had a day could give you. I'd give to you a day just like today. If I had a song that I could sing for. sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. in my eyes. could tell you. I'd tell a tale sure to make you smile. If I had a wish that I could wish for. make a wish for sunshine all the while. Sunshine on my shoulders makes me happy. Denver, de man die zo tragisch om het leven kwam bij een, eh, bij een vliegtuigongeval. Sunshine on my shoulder. Een beetje zon op onze schouder, mensen. Is dit nou het repertoire waarom eh, God eigenlijk de radio heeft uitgevonden? Nou, volgens de Beach Boys wel. That's why God made the radio. Nou, lekker hoor. Strandjongens in Zandvoort, toch? waarom eh, God de radio heeft uitgevonden. U luistert altijd nog naar uh, eh, ZFM Zandvoort, Radio Zandvoort. En eh, ik ben Charles Duif en van uh, 10 tot 12 presenteer ik een programma getiteld App en Vloed Live. Ja, ja. En ja, ik probeer allemaal hele mooie, rustige nummers voor u uit te zoeken. Maar u kunt zelf ook een duit zakje doen wat dat betreft. Door via Facebook een berichtje naar mij te sturen. Dan moet u even vriendjes met me worden. Charles Net als de prins van Engeland. Duif, Dirk Utrecht. Lange ei met puntjes. Dubbel Ferdinand. Eh, als u me opzoekt dan, eh, en u nodigt me uit als vriend... dan bevestig ik dat en dan kunt u gewoon eh, op die manier contact met me leggen. U kunt ook bellen. Ik ga zo even het telefoonnummer opzoeken. En dan... nou, ik zou bijna zeggen, I'm sorry als je niet belt. En Brenda Lee ondersteunt me daarin, hoor. my luisteraars, die ging even fout. Die ga ik gewoon eventjes eh, helemaal opnieuw voor u draaien. Want het is zo'n mooi nummer van Eva Cassidy. Uh, sometimes, Eva Cassidy. Sometimes It amazes me how strong the power. Eva die ook helaas niet meer onder ons. Eh, overleden aan eh, ja, die vreselijk zieke huidkanker. Uh, ze had een melanoom en dat is uitgezaaid. En ze was maar in de dertig, dus ze was een hele jonge dame nog. En een prachtige stem. En dit was een van haar mooie liedjes. Ze heeft er veel meer. Ik heb er gelukkig een cd van met al haar bekendste nummers.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 And I man. net al. No matter what ze ook zingen. Mede dankzij de stem van Ronan Keaton, die aan meedoet. Een boyzo. Was dit een van hun succesvolste liedjes in de jaren 90. schat zo 94, ongeveer 95. That's all what matters to me. en all what matters to me is dat u geniet van App en Vloed live. Want daar luistert u naar luisteraars hierbij. ZFM Zandvoort. Tot 12 uur vanavond ben ik bij u met eh, prachtige mooie ballads. En eh, ik heb net al iets laten horen van Eva Cassidy. En ik vind het zo'n geweldige zangeres. Eh, speciaal ook geschikt voor, voor dit programma. Dat, nou, hier komt ze nog een keer met Fields of Gold. to go. Die met Fields of Gold. U kent het misschien ook van Sting, want die heeft het ook eh, opgenomen en gezongen. Maar dit is zo'n mooie uitvoering, die wilde ik u gewoon eh, ja, niet onthouden, luisteraars. Eh, ik heb nog een luisteraar in Spanje die via internet meeluistert. Dankzij ja, de moderne media die we tegenwoordig hebben... kunnen ze via internet gewoon de site van Radio Zandvoort opzoeken zfmzandvoort.nl. Daar kunt u op de livestream gewoon meeluisteren naar de muziek. En u kunt ook kijken op de webcam, want we zijn ook, eh, we zijn ook nog in beeld. Leuk om eh, internationaal, hè, wereldwijd te zien te zijn en te horen te zijn vooral ook. Want het gaat natuurlijk om de muziek. Ludwien, jij bent eh, fan van Frank Duval. Angel of Mine. Nou, je bent ook een beetje een engel van mij hoor. Nou, dat wil Marius niet horen natuurlijk, maar vooruit. Marius Ludwin. Allebei in Spanje. Genieten van het zonnetje. En Macau leiden jullie. Nou, in 2014 gaat het gebeuren, mensen. Dan gaan ze trouwen, ja, ja. In mei heb ik begrepen. dat jullie een eh, fantastisch leven samen tegemoet gaan. En dat jullie nog heel lang in goede gezondheid daarvan mogen genieten. Van het Spaanse leven. Misschien gaat Marius wel stieren vechten. Ik weet het eigenlijk niet wat die van plan is <laughs> allemaal daar in Spanje. Luisteraars, u kent natuurlijk het liedje Ik hou van jou. Nou, ik hou van jullie allemaal daar hoor. Namens App en Vloed, ik hou van jullie allemaal thuis. En ik hoop dat jullie ook een beetje van mij eh, gaan houden straks. In de toekomst, dat ik hier eh, bij Radio Zandvoort nog maar veel mooie muziek voor jullie mag draaien.